Michel Koenen met het NOS-journaal. De schietpartij in een winkelcentrum in Zwijndrecht eerder vandaag... heeft vermoedelijk te maken met een conflict in de relationele sfeer, zegt de politie. Een moeder en haar dochter werden neergeschoten door een man die er in een auto vandoor ging. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader. Bij het winkelcentrum in Zwijndrecht is sporenonderzoek gedaan. Ook zijn er getuigen gehoord. Rotterdam gaat samen met politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. Dat gebeurt naar Amerikaans voorbeeld. De wetenschapper achter de aanpak is deze week in Rotterdam om zijn methode uit te leggen. In andere Europese steden waar die werd toegepast daalde het aantal geweldsincidenten door jongeren. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash in een stad ten oosten van de hoofdstad Kiev. Door nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer bij een kleuterschool. Ook veertien andere mensen kwamen om het leven, onder wie de onderminister, een staatssecretaris en kinderen. Bij de uitvaart van de 42-jarige minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. En de laatste training van Feyenoord en Ajax voor de klassieker morgen is bezocht door duizenden fans. De spelers van Feyenoord werden in Rotterdam onthaald met zang, vuurwerk en fakkels. En ook bij de training van Ajax in Amsterdam was onder meer vuurwerk. In de Rotterdamse Kuip hangen morgen netten achter de doelen... om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen op het veld gooien. Rondom het stadion zijn veel veiligheidsmaatregelen... om de wedstrijd zonder problemen te laten verlopen. Het weer vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. Morgen vooral in het westen wat zon en de rest van het land bewolkt. Het wordt dan een graad of drie. In Zuid-Limburg kan smiddags nog wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam.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 lover tell me what you wanna do. Come into my life, boy, I adore you. I need you, I need you. Come into my yeah, life, yeah. boy, I adore you. Let's do it, let's do it. Come into my life, I'm down boy, with it.